En nu mogen ze van de politie niet meer naar de binnenstad rijden. De chauffeurs laten horen dat ze het er niet mee eens zijn. Eh, ze willen zich aansluiten bij het nieuwe coronaprotest vanmiddag. Ze mogen van de politie zich daar gewoon aansluiten, maar dan zonder hun truck. Vannacht was het druk op straat. Clubs in het hele land gooiden de deuren weer open. Fijn, heerlijk eigenlijk. Ja, vond lang geleden vooral. hebben jullie het gemist? Ja, heel erg. Ja, er zijn maar huisfeestjes en zo, maar uitgaan naar een club is toch echt wel wat anders. Het was voor de bezoekers dus een feest, maar verschillende clubs werden op de bon geslingerd. De actie was in strijd met de coronaregels. In een huis in Enschede is een dode aangetroffen. De politie spreekt van een incident in de relationele sfeer. Er is inmiddels een verdachte opgepakt. De politie doet nog verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd eindeloos Netflixen, gamen of over je Insta-feed scrollen. Het is verleidelijk om de hele dag op de bank te hangen. Om de jongeren in Flevoland toch een beetje in beweging te krijgen... organiseren jongerenwerkers sportieve activiteiten. En dat is wat anders dan een potje voetbal. We zijn wezen mountainbiken, we hebben boogschieten gedaan... en nu zijn we aan het eh, airsoften. Eh, hele grote groepen, eh, alles zit vol. Dus we merken echt wel dat er gewoon veel animo is... en dat de jongeren toch echt wel wat willen doen. Alleen dat stukje komt van die bank af, ja, dat is altijd even een dingetje. En wat actie is wel welkom, want nog niet iedereen heeft een leuke sport gevonden. Gewoon wel veel lopen, maar dat telt ook niet mee als sport. Waarom niet eigenlijk? Nou ja, geen, geen, eh, geen behoefte aan. Ik heb veel sporten geprobeerd, maar ik ben nog niet achter de leukste sporten gekomen. <laughs> Het weer in het zuiden en oosten vandaag een zonnige dag. Op andere plekken schijnt ook af en toe de zon, maar daar komt ook wat meer bewolking vanmiddag. Het is tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag loopt een kat over de weg bij Leidsendam. 2 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts.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 I'm looking now, I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter, shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love got a ring, ring, ring. Church bells let a ring, ring, ring. This queen need a king, king, king. For life, for life, for life. True love got a ring, ring, ring. Church bells let a ring, ring, ring. Just gonna sing, sing, sing tonight, tonight, tonight, baby. fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love Church bells, let them ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. Stay dead, No, no. He told me I'd grow a gut, and just like he said, he said no.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 Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit die meisjes voelen dit Ook die meisjes club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens plus meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik dat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panasje en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen. Zelfs die meisjes in mijn broek en ze wordt heter Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond Je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen Immoralen doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuk, laat je staan, kan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panasje en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit.